Morat Wakili met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten vijf grote datasets vernietigen. De toezichthouder heeft dat bepaald omdat de sets met onder meer data van onschuldige burgers... langer zijn bewaard dan de toegestane termijn van anderhalf jaar. Het gaat om grote hoeveelheden gegevens die de diensten via bijvoorbeeld hacks binnenkrijgen. Daaronder zijn veel data waarvan ze weten dat ze niet relevant zijn. De diensten bewaren ze toch met een beroep op de nationale veiligheid. De eerste vlucht die asielzoekers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda moest brengen... is vanavond toch niet vertrokken. Britse rechters zagen geen bezwaar, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... oordeelde in een spoedprocedure dat er een reëel risico bestaat... op onomkeerbaar leed bij de asielzoekers. Het omstreden plan werd in april door premier Johnson aangekondigd... en is bedoeld om mensensmokkel over het kanaal te ontmoedigen. In het eerste kwartaal van dit jaar was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 11% lager dan vorig jaar. Dat komt vooral doordat het verbruik van aardgas daalde. Normaal groeit de uitstoot van broeikasgassen mee met de groei van de economie. Maar afgelopen kwartaal groeide de economie en daalde de uitstoot. Dat is opvallend, zegt het CBS, want die combinatie komt niet vaak voor. In de Nations League heeft het Nederlands elftal met 3-2 gewonnen van Wales. Oranje stond lang met 2-1 voor. In de blessuretijd maakte Wales gelijk, maar in de allerlaatste minuut scoorde Depay het winnende doelpunt. De andere wedstrijd in de groep van Nederland was tussen Polen en België en eindigde in 0-1. Nederland staat met 10 punten uit vier wedstrijden ruim bovenaan in de groep. En dan het weer. Vannacht helder en het koelt af naar 12 graden in het westen tot 8 graden in het noordoosten. Morgen veel zon en maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze podcast was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was mean Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze poos ze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.